Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. VND heeft vandaag alsnog een deel van de verschuldigde huur aan vastgoedeigenaar IEF Capital betaald. Toch gaat het kort geding over het huurgeschil vandaag gewoon door. IEF Capital vraagt bij de rechter vandaag ontruiming van vier panden die VND huurt in Amsterdam, Den Haag, Maastricht en Utrecht, omdat het bedrijf dreigde de huur vier maanden lang niet te betalen en een structurele huurverlaging eiste. IEF vindt het niet voldoende dat VND een deel van de huur betaalt. Het bedrijf huurt in totaal 12 panden van IEF. Voor de acht panden waarbij geen ontruiming dreigde... heeft het winkelbedrijf geen huur overgemaakt. Op Schiphol is een Boeing 737 van KLM in het gras terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Volgens een woordvoerder van Schiphol stond het vliegtuig op het punt om te vertrekken en was het op weg naar het begin van de startbaan. Volgens een passagier kwam het door gladheid. Alle passagiers worden nog uit het vliegtuig gehaald. Er zijn geen gewonden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën voelt er niets voor om nieuwe dieselauto's extra te belasten. Hij reageert op een brief van zijn collega Mansveld over de kwaliteit van de lucht. Daarin schrijft ze dat ze zich zorgen maakt over dieselauto's en dat ze in gesprek is met Wiebes om het aantal nieuwe dieselauto's te beperken. Wiebes zegt dat hij in de krant las dat Mansveld er met hem over wil praten. Hij vindt het idee voor extra fiscale maatregelen voor nieuwe dieselauto's niet meteen heel logisch. Als je van de oude diesels af wilt, dan moet je de nieuwe niet te duur maken, redeneert Wiebes. Het weer, vooral in de kustprovincies enkele winterse buien. Verder perioden met zon. Maar in het zuidoosten overheerst de bewolking. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Sjombakker van de ANWB. We staan een file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam...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 Goedemiddag is het net. <laughs> Goedemiddag allemaal. Je hebt eh. helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. <laughs> En een zonnige middag. Althans, hier in de studio komt hij lekker binnen, het zonnetje, toch? Lekker, joh. Hij schijnt precies in mijn nek. Dat is lekker. Nou, nou was jij toch al het zonnetje hier in huis, dus dat scheelt natuurlijk. Maar... <laughs> Leuk dat je er weer bent. En eh, luisteraars, leuk dat u er weer bent bij ZFM Zandvoort Lunch. Eh, wij wensen u, dat heb ik net al gezegd, smakelijke lunch natuurlijk toe. Eh, en ja, lekkere muziek. En Dolly, heb je oproepjes ook vanmorgen zo? Nou, ik had er één en die ben ik weer kwijtgeraakt. Ik heb me net suf zitten zoeken. Maar nou, dan eh, is de eerste oproep is... Eh, waar is het oproepje van Dolly? Waar is het oproepje van de week? <laughs> van Dolly gebleven. Wie nou, hem heeft gevonden, kan hem langsbrengen. Maar in ieder geval ga je ons eh, rond de klok van half één... en ook weer om half twee ga je ons informeren over het regionale nieuws. Absoluut, we hebben weer zat. Ja. Met al die gladheid. Ja, en misschien ook wel weer nieuws uit, uh, ja, uit de wijdere omgeving. Kennemerland en zo, toch? We gaan eens even kijken. Ja, precies. Ik heb weer heel wat bij elkaar nou, gezet. Nou, heel mooi. Ja. Eh, ja, luisteraars, ik, eh, ik zelf eh, vind het altijd leuk als zo'n programma als een trein loopt. Nou, ik had een beetje kritiek op de spoorwegen deze week. U ook, denk ik, en een hele hoop mensen in Nederland. met het minste of geringste loopt de boel daar in de soep. soep eten we niet tussen de middag met de lunch, dat doen we niet. Maar treinen, die heb ik zat voor u gevonden. En eerst heb ik Albert Hammond bereid gevonden om zijn toelichting te geven... van hoe het nou echt hoort bij de spoorwegen. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train. Yeah, been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken train. Yeah. trick or train, yeah. Look at me for the very last time. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. chicka train, chicka train, yeah. a train, I'm a chicka train, I'm a chicka train, I'm a train, I'm a chicka train, I'm a chicka train, I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train. de trein van eh, Albert Hammond gemist... dan kan je altijd nog, Dolly, op de, op de liefdestrein stappen. <laughs> en dat gaat... En dat gaat... laten passeren, <laughs> Pieter. en ik zou bijna willen zeggen OJ. Want dit zijn gewoon de OJ's, luisteraars. op zo'n liefdestrein, hè, eh, mensen. Wat Ja, lijkt me gewoon heerlijk op zo'n liefdestrein. Ik heb nog veel meer treinen voor u, maar eerst eh, gaan we een paar dames eventjes de kans geven om wat te zingen. Want die staan hier ook al een tijd te trappelen. Nou, kom op, uh, eh, Baccara, of Baccara, hoe zeg je dat? Kunnen jullie nog steeds boekieën? steeds klaar voor de boekie in je broekie. Ah, ja. Ze zuchten er nog stevig op uit. uiteraard. Kan de lunch niet wegkrijgen zeker? Beetje moeite met eh, de boterhammen wegwerken. in mijn broekie. In de studio, ja. Buiten niet, dus het te koud. Bagara. Die dames met hun geheim, ik zou het beter moeten weten. de werkelijke oorzaak dat er een aantal treinen uitvielen...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 Want er werd vandaag op Facebook ging er een foto rond van een ehm, eh, hoe noem je zo'n bord ook alweer? Zo'n mededelingenbord bij, uh, op het perron. En daar stond advies. Wij adviseren u geen trein te, niet met de trein te reizen. Oh. Nou, dan denk ik ja, nou, dan, eh, dan weet ik het ook niet meer. Nou, dat is, dat, het is een, een beetje een... <laughs> Een beetje een, een, ziek bedrijf op dit moment, hè, toch? Ja, maar volgens mij heb jij ook een beetje de railway blues. Ja, dat wel, maar ik heb ook een beetje... Het gaat maar over treintjes vandaag nog. <laughs> nee, niet, nee, het is februari, weet je wat dat betekent? Dat je op reis wil? Nee, dat, 14 februari, denk nou eens na. Och, jee, carnaval. Nee ja, joh, nee joh. 14 februari, dan, staat daar grote bossen bloemen voor je deur. Bij mij? Ja. Nou, ik dacht het niet. Van je dat funny, staat er al jaren niet meer. Van je funny Valentine. <laughs> ah, ja, ja. Dat is het Valentijnsdag. Hè? Ik, loop er, ik loop er een klein stukje op, eh, op vooruit. Want eh, ik sprak van nog het Rood Stuart: Hij zegt, kun jij mijn nieuwe plaatje even draaien? Voor, uh, voor Valentijn. Heb ja, je een nieuw Valentijnsnummer? Hij heeft een nieuw Valentijnsnummer. Laat eens horen. My funny Valentine Sweet comic Valentine You make me smile with my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure and Greek? Is your mouth a little weak when you ik moet je geheimje verklappen. Het was niet echt een nieuw hoor. <laughs> Hij heeft een aantal eh, American Song eh, eh, albums gemaakt. En ja, heel veel albums met covers erop. Ja. Waaronder, ook, waaronder ook dit nummer. Maar ik vond hem wel mooi eigenlijk. En er zijn toch een hoop mensen die al een beetje toeleven naar die, naar die 14 februari. Ja, zou je, je zal maar geloven of niet? Ik ken ze niet. Je kent ze? Ik ken ze niet. <laughs> Jij kent ze niet. Nee, nou, nee, nou, goed, dan, goed, dan laten we dat verder in het midden. wij hebben carnaval hier hoor, de 14e februari. is ah, dus oké. Op, twee, op twee locaties. Ah, oké, ja, ik zag het. Je had je feestneus op, hè? Ja, die doe ik ook nooit meer af, hoor. Nee. Ik ga even zweten. Zweet Caroline. Eh, nee, ja. Sweet Caroline. Where it began I can't begin to But then I know it's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed you'd come along Hand Touching hand. reaching out, touching me. fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? One touching more. pretend En dat betekent dat wij weer informatie krijgen. Het regionale nieuws met eh, Dolly Tempierik. Dolly, de microfoon is voor jou. Nou, dankjewel Charles. Daar gaat hij dan. Het regionale nieuws van 3 eh, februari 2015. Vanochtend is een bestuurder op de zeeweg in Overveen met zijn auto in een slip geraakt en in de binnenberm, middenberm beland. In de bocht raakte hij de macht over het voertuig kwijt en kwam tot stilstand ter hoogte van restaurant De Bokkendorens. De bestuurder kwam er heel huids vanaf en hoefde na een controle door het ambulancepersoneel niet naar het ziekenhuis. De bestuurder heeft naar eigen zeggen nog een contact gehad met de wagen achter hem, maar die is doorgereden na het incident. En een latere passant is gestopt en heeft de man hulp geboden. Door het incident was de weg gedeeltelijk gestremd de wagen is door een berger opgehaald die de bestuurder later ook een lift heeft gegeven. En later in de ochtend zou de zeeweg nog worden gestrooid. Oh ja, het pingeltje. Ik vergeet hem. Sorry, Charles. Je had mijn vingers nog niet gezien, hè? Ja. Ik voelde hem. Ik voelde, hem gewoon hangen. Het eind was. <laughs> ja. ja, ja, ja, ja. Goed, gaan we naar de volgende. Kijken of je het weer voelt wanneer ik klaar ben. Komt-ie, hè? Van de gemeente Zandvoort mocht Lucienne Cohen na 12 jaar opeens geen schoonheidsbehandelingen meer geven in het tuinhuis van haar ouders. Maandag 2 februari pakt ze de draad weer op in de gloednieuwe beauty salon Boudoir bij Sarah in de Haltestraat. En dat was toch al gauw gisteren, hè? En daar zit ze dan met Sarah de Jong en drie andere nagelstylisten onder één dak. Rondom de schoonheidssalon in het tuinhuis van haar ouders ontstond vorig jaar een rel die Luciennes vader Han Cohen het wethouderschap kostte. De salon zou illegaal zijn omdat Lucienne niet meer thuis woont. De Zandvoortse is ervan overtuigd dat de gemeente een persoonlijke strijd voert tegen haar vader. Nou, Lucienne gaat dus haar activiteiten als schoonheidsspecialiste voortzetten in Boudoir bij Sarah, Die is gevestigd in een voormalige bonbonwinkel. Lucienne geeft gelaatsbehandelingen en massages. Ze harst en ze bleektanden. En vanaf volgende maand gaat ze ook oorgaatjes prikken. Ze spande een zaak aan tegen... hey, hey, je was te vroeg. Ze spande een zaak aan tegen de gemeente. Op 12 februari buigt de rechter zich over de vraag... of Lucienne nu wel of niet legaal in het tuinhuis zat. Gisteren is omstreeks 4 uur een 76-jarige dame op de Van Leeuwenhoekstraat in Haarlem beroofd van haar tas. Haar tas werd door een man beetgepakt en hij probeerde deze los te rukken van de pols van de Haarlemse die daarbij pijnlijk ten val kwam. Het lukte de verdachte om de tas te pakken en hij reed daarna op een fiets weg via het fietstunneltje dat richting de Leidse Vaart loopt. De verdachte is een jongen van ongeveer 16 jaar oud ongeveer 1,80 meter groot met kort blond haar. Hij droeg een zwarte jas en een lichte broek. Heeft u informatie over deze straatroof of bent u getuige geweest? Bel dan met telefoonnummer 0900 8844. Ingeltje. Het olieverfschilderij Different Views van de Zandvoorts-Californische kunstenares Donna Corbani heeft een vaste plek gekregen in het gemeentemuseum van Den Haag. Vanzelfsprekend is de kunstenares vereerd en trots om tussen de grote namen van de kunstgeschiedenis te staan. Nou, dat is ook terecht. Vind je ook niet, Charles? Zeker weten. Ik, eh, zelfs als, als mede-Zandvoortse voel ik me helemaal vereerd, zeg. Ja. Ja, het miniatuurschilderij is permanent tentoongesteld in de wonderkamers tussen beroemde, beroemde kunstenaars als, en hou je vast, Damien Hurst, Andy Warhol, Roy Lichtenstein en Marlene Dumas. Nou, niet de eerste de beste. Een inbreker is maandagnacht betrapt toen hij probeerde een kapperzaak binnen te komen aan de Kruisweg in Haarlem. De man sloeg op de vlucht richting het stationsplein. De politie heeft gezocht naar een man van ongeveer 1,75 meter lang... met een korte bruine jas en een bivakmuts. De dader heeft brede schouders, al dus een tweet van de politie. Getuigen worden verzocht te bellen via telefoonnummer 09008844. Er valt heel wat te kiezen tijdens de provinciale statenverkiezingen. Maar liefst 15 partijen geven acte de présence op woensdag 18 maart. De start van de verkiezingscampagne was maandag. Een kennismakingsronde met alle lijsttrekkers en als finishing touch het invullen van de stemwijzer. Elke fractievoorzitter kreeg twee minuten de tijd om zichzelf en zijn of haar partij voor te stellen. Maar vooral Monique Sparla van de Vrouwenpartij bracht reuring in de zaal. Ze begon gelijk met de aanvallende tekst richting commissaris van de Koning. Meneer Remkes, u kunt beter op zoek gaan naar een andere baan. <laughs> En ook noemden ze de grotere, grotere partijen in één zin... samen met woorden als graaien en geen bestuurlijke transparantie. Maar op de valreep zei Sparla nog wel dat ze het sociaal domein terug wil zien. De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op 18 maart 2015... Alle Noord-Hollanders van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus. Zij stemmen daarmee ook indirect voor de Eerste Kamer... want de statenleden kiezen op 26 mei 2015 de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Tot zover het regionale nieuws. En dan nu eh, het weerbericht. Vandaag verdwijnt de gladheid, want de temperatuur loopt op naar een graad of 5. Daarbij schijnt geregeld de zon en in Zandvoort al de hele dag, dames en heren, dat u het maar even weet. Maar heel lokaal kan er nog een winterse bui voorkomen. Bij dit alles waait een geleidelijk tot matig toenemende noordenwind. Vanavond en de komende nacht blijft het droog en zijn er flinke opklaringen. De wind waait meest matig uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur daalt overal in de regio weer tot onder het vriespunt. Het kan zo'n 2 tot 4 graden gaan vriezen vannacht. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er is ook weer een enkele winterse bui mogelijk. En dan met name in de middag. De wind waait niet meer dan zwak uit het noorden tot noordoosten. En de temperatuur stijgt naar 4 tot 5 graden. En dit was dan het regionale weer nieuws en het weerbericht. Gaan we terug naar Charlotte. U kunt het niet zien, luisteraars, maar Dolly Tempierix heeft gewoon Bette Davis eyes. Sven die de vrede wil bewaken overal ter wereld. Met name als het gaat om kinderen die lijden onder het oorlogsgeweld.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 Als u dat doet, dan gaat de opbrengst. En het singeltje kost maar 99 cent. Dus dat is eigenlijk een euro, zeg maar. Dus dat, is geen geld. En, maar die opbrengst die gaat volledig naar Masterpiece. En Masterpiece is een organisatie eh, die zich inzet voor eh, het leed eh, wat alle kinderen ondergaan door het oorlogsgeweld overal ter wereld.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 And when myself is feeling low, I think about your face aglow in these my mind. Sometimes I call him up, knowing he's busy. ask if he could get away and meet me. Maybe grab a bite to eat. And he drops what he's doing and hurries down to meet me.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 There's no such thing as make believe, puppet dogs and rotten leaves, no baby guns. God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about your face aglow and ease my mind. Kleine groene appeltjes in de zomertijd. Nou, wat wil u nog meer? Ik ga Dolly eens even eh, vragen of zij nog oproepjes heeft. Dolly, is, eh, eh, overval ik je er nou mee? Of? <laughs> Nee hoor, nee, nee, nee. <laughs> Maar ik heb het zo druk. in ja, als een klein baasje. Zo druk is het. Ja. Nee, ik, maar... een echte, echte oproep heb ik niet gekregen. Maar ik heb wel iets heel leuks voor de mensen die geïnteresseerd zijn... Ehm, in, in de groei en de bloei en de, over, over groente, kruiden en fruit. Oké, fruit is gezond. Hè, dus, eh. nou, ik geloof ook dat steeds meer mensen daarin geïnteresseerd raken. En eh, zeker om zelf te kweken... En eh, om zelf een moestuintje te hebben. Nou, ik zag nou, van de week wel dat er gekweekt werd op televisie. Maar dat was, <laughs> dat was een heel andere kwekerij. Er werd er is nog nooit zoveel illegale stroom afgetapt als... de, oh, de <laughs> wietkwekerijen. Nou ja. valt ook onder de, de ja, kruiden, hè? Ja, dat, is ook fruit, hè, toch? ja, fruitige kruiden. <laughs> Ja maar je wordt er niet frisse en fruitig van, volgens mij. Ik weet het niet, maar... Maar in ieder geval, nee, er is ehm, eh, eh, binnenkort... Ik ga, ik ga het gewoon even voorlezen. Ik kreeg echt een leuk eh, persbericht. De belangstelling om zelf wat groenten, kruiden en fruit te telen neemt nog steeds toe. En waarom? Ja, vers is heerlijk. Dicht bij de keuken is handig. je kunt dan... hoe hebben ze dat nou geschreven? Er is dus iemand die gaat van alles vertellen over de eetbare tuin. En eh, dat, dat, dat gaat dus op biologische basis. Dat, dat je dat gewoon ook thuis kan doen. Nou, op dinsdag 10 februari 2015 komt er een mevrouw en die heet Marie-José Meertens. Die eh, komt dan voor Groei en Bloei Zuid-Kennemerland alles vertellen over hoe je zelf eh, lekker groente en fruit kunt telen. En eh, zij is een milieukundige. En ze weet natuurlijk heel wat van de ecologie en de bodem. En ze wil die kennis heel graag delen met mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Nou, dat is dus 10 eh, februari om 8 uur s avonds in de Blinkert. En dat vindt u, de Blinkert, dat vindt u in eh, de Rokaartshof 66 te Haarlem. Is dat niet uh, het Ramplaankwartier? dacht het wel, hè? Dat zou zomaar kunnen. Ja, bij de Vlaamse weg. Dus is dat zo? Ja. Uh, die je af en dan eh, aan het eind van de Vlaamse weg... Eh, dus, dus, komende van, van de Randweg af... Ja. de Vlaamse weg op, die, die je helemaal af. En aan het eind van de, van de Vlaamse weg kun je rechtsaf. Dat is de Pieter Wantelaan, als ik me niet vergis. Ik heb geen idee. En als je daar helemaal rechtdoor rijdt, rij je zo tegen de Blinkert op. En de Blinkert is een, is een verzorgingshuis, toch? Het zou zomaar kunnen, ja. ja. Het kwam me ook al bekend voor, die naam. Ja. Maar goed, daar hebben ze een zaal die heet de Duinpan. De entree is gratis. Dus hartstikke leuk als u meer wilt weten om een eh, eigen moestuintje aan te leggen. Nou ja, voor de rest, ja, ik, ik, ik had zoiets schattigs, of schattigs, helemaal niet schattig, maar eh, ik dacht, het ja, had misschien ook een leuk oproepje geweest. Maar misschien weet iemand eh, het, die dat, dat heeft overgenomen uit Facebook. Er was een meisje met een, een klein wijfie. En die heeft een hersentumor. Oh, en dat meisje dat heeft niet zo lang meer te leven. En nu eh, hebben ze dus een oproep gedaan eh, aan alle mensen om haar een kaartje te sturen. Want ze vindt het zo geweldig om, om kaartjes te ontvangen. Dus ik had zo graag eh, haar naam en adres door willen geven. En een oproep willen doen aan onze luisteraars om haar ook een kaartje te sturen. Ja, dat zou wel leuk zijn. ja, alle zolang je zo'n kind nog blij kan maken, waarom zou je het niet doen? Is het een Zandvoortse? Maar, nee. Dat niet? Nee, ik had het lang zien komen op Facebook. Nou, ik heb net, ik zit te scrollen tot ik er helemaal gek en scheel van werd. Maar ik heb het niet meer teruggevonden. Nou, moet, je even, moet je eens even bij je activiteiten kijken. Want dat kun je ook op Facebook terugvinden. De activiteiten die je de afgelopen dagen hebt gedaan. Nee, ik heb er niks mee gedaan. Oh. Want ik dacht toen Nee, maar je, hebt er, toch zag... naar, je hebt er toch naar gekeken? Ik heb er alleen maar naar gekeken. Nou, daar staat staat, dan staat dat in je activiteitenlogboek. Dat bezoek aan die... Aan die eh, ja, maar ik weet ook niet meer hoe ze heet. Oké. Nee, ik weet het niet meer. Oh, nou. dus, dus mocht iemand eh, zeggen van... Hé, hey, wacht, ik weet waar ze het over heeft. En ik heb dat toevallig genoteerd. Laat het me alsjeblieft even weten. en eh, bel dan uh, desnoods eventjes nu hier naartoe... zodat ik het straks dan toch als oproepje kan plaatsen. ons telefoonnummer is 023 57 30393. Nou. En dan eh, zou ik hartstikke blij zijn. Of eh, zet het even op mijn Facebookpagina of een privéberichtje. En dan eh, kan ik straks voor dat lieve meisje een oproepje doen. Op Facebook even zoeken naar Dolly ten Pierik. Zo is het. En nou, dan, kunt u misschien wel een vriendschapverzoek doen. Dan kunt u meteen ook lid worden van onze redactie. Want we zoeken ook nog redactiemedewerkers, toch? Ja, ik zoek zeker een... Uh, die, daar was ik al naar op zoek. Maar het, is, het wordt nu steeds nijpender. Ik moet echt iemand eh, bij me hebben... die me helpt met de redactionele eh, werkzaamheden. Dus het, het voorbereiden van programma's... het uitwerken van nieuwsitems... al dat soort dingen. Als dat een interesse is, dan je kunt ook thuis, en, eh, thuis aan de gang. Hè? Want je kunt, kijk, als je mensen, als je mensen moet bellen... Ja, je hoeft niet speciaal naar de studio. Want dat kan allemaal van huis uit. Als we dan maar via e-mail contact kunnen houden. En zo eens in de zoveel tijd even samenkomen om alles door te spreken. Zandvoorters die hulp willen bieden aan hun lokale radiozender ZFM Zandvoort. En eh, die genieten van de programma's eh, zoals die eh, allemaal gemaakt worden. En nou, mensen, wat, wat let je? Wat leuk om, om jou in ons team te verwelkomen. Ja, dus, toch? Ja. vind je het leuk om, ben je een beetje regelneef, regelnicht? En vind je het leuk om mensen uit te nodigen en in te plannen en op zoek te gaan naar muzikale gasten en mensen die wat te vertellen hebben? En gewoon het voorbereiden van de programmaatjes. Nou, helemaal leuk. Hartstikke wel. je kan ook, ja, je kan ook gewoon een gezellig... We, zitten hier nou in de studio, dus twee uur. Straks na één uur. Niels geweest is... Als je zin hebt om binnen te lopen, mag altijd. Tolweg 9A in Zandvoort. Uh, dan kunnen we je meteen... Eh, begroeten en ook nog meteen vertellen wat het allemaal inhoudt precies. Precies. nou, helemaal goed. Helemaal welkom. Met Tempierik en Duif wordt elke lunch bij ZFM Zandvoort een vuif from the desert skies.